7 uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. Modeontwerper Frans Molenaar is vrijdag overleden. Molenaar raakte vorige maand gewond nadat hij thuis van de trap was gevallen. Zijn assistent zegt in de Telegraaf dat de couturier er slechter aan toe was dan naar buiten is gebracht. Frans Molenaar was een van de bekendste Nederlandse modeontwerpers. Molenaar is 74 jaar geworden. De film Boyhood heeft de Golden Globe voor beste film gewonnen. In Boyhood wordt het jongetje Mason twaalf jaar lang gevolgd op zijn weg naar volwassenheid. De prijzen voor beste hoofdrollen gingen naar Eddie Redmayne voor zijn rol in The Theory of Everything en naar Julianne Moore voor haar rol in Still Alice. George Clooney kreeg een Golden Globe Award voor zijn hele oeuvre. Duikers hebben in de Javazee de eerste van twee zwarte dozen van het Air Asia ramptoestel geborgen. Het gaat om de datarecorder die alle technische gegevens van een vliegtuig registreert en opslaat. De voice recorder waarop de gesprekken in de cockpit worden getaped ligt nog onder water. De zwarte dozen moeten antwoord geven op de vragen waardoor het toestel eind december neerstortte in de Javazee. Minister Opstelte wil vaart maken met de nieuwe antiterreurmaatregelen. Dat zei hij gisteravond in Nieuwsuur. Hij hoopt onder meer dat het wetsvoorstel om jihadgangers het Nederlanderschap te ontnemen snel door het parlement komt. Het Amsterdamse Persmuseum brengt een hommage aan het satirische Franse blad Charlie Hebdo. Een extra tentoonstelling laat verschillende exemplaren zien van het weekblad dat vorige week werd getroffen door een terreuraanslag. Ook zijn er spotprenten en voorpagina's van kranten te zien die zijn gemaakt na de aanslag. Het weer blijft vandaag op de meeste plaatsen bewolkt en regenachtig. Er waait een flinke zuidwestenwind die aan zee stormachtig kan worden... met zware windstoten tot 90 km per uur. De temperatuur loopt op tot een graad of 9. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de files op de A7 Hoorn-Zaandam tussen Purmerend en waarde wormen 4 kilometer. De A15 Gorkum-Rotterdam, Behardingsveld-Giessendam 4. A15 Rotterdam-Europoort bij Spijkenisse 2 kilometer. A20 Gouda Hoek van Holland, Rotterdam Centrum 3. A27 Preda utrecht bij Noordeloos 2 kilometer.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 a boy with a broken toy, all lost and curtains of So it's here I stand as a broken man, but I found my friend. Back curtains of Now I'm falling down through the crashing sound, and you come around.